Napolitano hoopt een uitweg uit de bestuurlijke crisis in Italië te forceren. Pas als er een nieuwe president is, kan er een regering worden geformeerd. Politicus Beppe Grillo noemt de herverkiezing van Napolitano een staatsgreep. Hij wil dat miljoenen Italianen naar Rome komen om er tegen te demonstreren. Bij Nijmegen is de nieuwe Waalbrug op zijn plaats gebracht. De operatie heeft zo'n 10 uur geduurd. De brug krijgt de naam De Oversteek, een verwijzing naar de oversteek door de geallieerde troepen in 1944 tijdens de slag om Arnhem. De oversteek is 285 meter lang. De brug gaat eind november open. Tijdens de operatie was het scheepvaartverkeer stilgelegd. De gesprekken over de zorg tussen kabinet, werkgevers en werknemers zijn nog steeds aan de gang. Het belangrijkste knelpunt is de werkgelegenheid in de thuiszorg. Abfacabo FNV heeft het jongste bod van het kabinet voor een zorgakkoord van de hand gewezen. Naar verluid heeft het kabinet aangeboden om 60% van het budget voor huishoudelijke hulpen te handhaven. Dat is 10% meer dan het bod van gisteren. Maar de Abfacabo vindt dat ook in dat voorstel te veel mensen hun baan verliezen. In Den Bosch is extra politie en ME op de been om een street rave te voorkomen. Een optocht met harde muziek. De organisatie heeft geen vergunning. De burgemeester heeft de bijeenkomst daarom verboden. De politie spreekt bij het station mensen aan die willen meedoen aan de street rave. De organisator heeft tegen Omroep Brabant gezegd dat de street rave een protest was tegen het cultuurbeleid van de gemeente Den Bosch.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 Tijd weer voor de hitlijst van Europa. 23e jaargang alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 16 van 19 april in 2013. In de lijst 21 stijgers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Geen enkele te blijven deze week in de lijst van Europa. Stay Gold Wallpaper na 17 weken uit de lijst. En ook voor Conor Maynard Turnaround is het over. Zij eh, stonden er 16 weken in snelste stijger is Tom Odel deze week. Campertent gaat er 9 omhoog. En de snelste daler dat is eh, Frida Sundemo en Snow. Zij zakt er 15. En langs noteerde plaat kan ergens zo'n beetje halverwege de lijst tegen. Rihanna en Mickey Eco Stay staan er ondertussen alweer 16 weken in. Op nummer 40 deze week Ben Howard en De Veer. Bauer en de Harlem Shake op 29. En 8, 39 natuurlijk, 38 die is er voor de mannen die weer alive zijn. Een hele tijd lang hoorden we namelijk niks van een Australisch electroduo. Begin 2009 vertroefden de heren van Steel en Littlemore eventjes in onze eigen top 40 met debuutsingle Walking on a Dream. Het was toen ook de leadsingle van het gelijknamige album dat een half jaar daarvoor was verschenen. opvolger van Empire of Sun, die heet Alive, die komt deze week binnen in de lijst van Europa. En naar binnenkomen doen de mannen uit Australië op plek 38.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 Nummers eh, Complicated, Skaterboy en I'm With You kunnen gerust moderne klassiekers worden genoemd. Volgens velen is de invloed van Avril op de hedendaagse popmuziek zeer groot geweest. En legt ze onder andere de baas voor succesvolle geluid van collega's als eh, Katy Perry, Kelly Clarkson en Taylor Swift. Allemaal mooie eh, woorden dus voor Avril. Alleen zelf koopt ze er heel weinig voor, want sinds haar debuut is een beetje in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Met ieder album de verkopen eh, gingen steeds meer naar beneden. Vastbesloten deze trend te doorbreken brengt de Canadees haar nieuwe single uit. Here's to Never Growing Up. Veel hoorde kritiek op de zangeres leidt toch wel dat haar eh, huidige muziek wat infantieler is dan de muziek die ze maakte in haar tienerjaren. Ook het geluid van Here's to Never Growing Up draagt hierbij eh, niet echt bij. Hoewel dat zeker niet verkeerd klinkt, wordt ieder risico toch wel angstvallig vermeden. Here's to Never Growing Up is wel een onmiskenbaar catchy en simpelweg een oersterk popmuziek. Zonder zich daarvoor te hoeven schamen. Ondanks dus de onvolkomenheden in de plaat is het toch wel een heerlijk nummer geworden. Het nummer lijkt ook een hit te gaan worden. Zeker nu het al in de top 10 staat van de Amerikaanse iTunes. Of het in Nederland ook een eh, grote hit gaat worden, dat is nog even de vraag. Maar binnen Europa is ze al goed bezig. Avril Lavigne hoorde je, Here's to Never Growing Up. Dat deze week de hoogste binnenkomer. Zij deed dat op eh, nummer 34. Richard Mendler, Radio Not, staat ondertussen alweer drie weken in de lijst. Vorige week eh, maakte ze een heel klein stapje omhoog van 39 naar 38.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 You'll be my William, I'll be your Kate, living like a fairy tale. We could have a palace right next to Oprah, 37 cars a yacht down in Boca. Take me away, wherever you say. Yeah, we could be setting. Een van de vele Disney-sterretjes die op dit moment eh, de muziekwereld aan het veroveren zijn. Richard Mandler, Radio Not. In de derde week gaat zij omhoog van 38 naar 32. Vijf plaatsen verlies in de 15e week voor Ben Howard en De Veer. Hij zakt naar plek 40. Bauer en de Harlem Shake, 10 weken in de lijst, zakt nu van 28 naar 39. 38 nieuw binnen Empire After en Alive. Emily Sandé met Clown zakt in de 14e week van 32 naar 37. 13 weken in de lijst voor David Bowie, Where Are We Now? Hij zakt van 30 naar 36. De snelste daler die gaat van 20 naar 35 in de 10e week. Frida Sandemo en Snow. Even Lafine, Here's to Never Growing Up. Nieuw binnen op 34. En van 23 zakken naar 33 in de 14e week. De script Six Degrees of Separation. Richard Mandler, Radio Nut in de derde week omhoog van 38 naar 32. Ed Sheeran, Give Me Love, staat 12 weken in de lijst. Zak van 22 naar 31. Bastille en Pompeii staat ondertussen ook 3 weken in de lijst. Vorige week nog 36. Deze week terug te winnen op nummer 20. En straks de plaat die vorige week binnenkwam op 37. Deze week stijgt naar 29 van Martin Solvlek.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 Ho hey. In de zesde week gaan ze omhoog van 31 naar 27. En daarvoor op 29 is Solvlek. Hey nou. nummer 28 zat ertussen. Die was van Avicii XU. In de zevende week zakte hij vier plaatsen naar beneden. Een plaat die het goed doet. Net niet de snelste tijger is. Dat is die van uh, Robin GK. T.I. en Pearl. Blurred Lines in de tweede week omhoog van 34 naar 26. It's almost unbearable. In a hundred year, not there with her.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 Not many women can refute did and I'm a nice guy, but don't get it confused. Did pimp. Shake it up. Do it like it hurts. What you doing like work? Hey, hey, hey, Baby, can you breathe? I got this from Jamaica.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 Now it's my turn, turn, turn. Yes, it's my turn, so give it to me. why are we waiting? know what you need, and I'm not gonna stop. Whatever we gon' be better together, so it's up, baby. What about Ready us?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 de dames zijn eigenlijk altijd een eh, dag te vroeg in de lijst. The Saturdays en eh, What About Us. Samen met hulp dus van uh, eh, Champagne. De derde week gaan zij omhoog van 33 naar 25. En daarvoor een van de snelle stijgers. Niet de snelste, want de snelste komt er zo meteen aan. Maar toch met acht plaatsen een snelle stijger. Robin TK, T.I. en Pearl Blurred Lines. Die ging omhoog van 34 naar 26. We hebben net Bridget Mendler als een...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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Deze week gaan ze omhoog van 25 naar 22. De klankcarousel en het Bestil je met Pompeii ging deze week omhoog van 36 naar 30 in de derde week. Tweede week in de lijst van Martin Solvlek. Hey nou, hij gaat omhoog van 37 naar 29. Avicii en XU staat 7 weken in de lijst. Zak 4 plaatsen naar 28. En 4 plaatsen omhoog, dat gaan de Lumineers. Ho hey in de zesde week naar 27. 8 plaatsen omhoog, Robin TK, Blurred Lines. In de tweede week dus van 34 naar 26. De Saturdays, What About Us, staan drie weken in de lijst. Gaan omhoog van 33 naar 25. Demi Lovato gaat ook omhoog. Hard Attack in de vijfde week van 29 naar 24. Nicky Romero, Like Home, staat ook vijf weken in de lijst. Gaat drie plaatsen omhoog, van 26 naar 23. Net zwart mee gaat Klankcarousel Zonnetans van 25 naar 22 in de zesde week. Bruno Mars, When I Was Your Man staat 12 weken in de lijst. Zak 4 plaatsen van 17 naar 21. En Rihanna, Mickey Eco. Stay is te langs genoteerd. Ondertussen alweer 16 weken in de lijst. Zakken wel een stukje van 13 naar 20. you can mend. Oh, oh, I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh. cleansed It can't be cleansed oh, oh My arms are tough But they can be bent that Het eigen van deze week is van eh, Tom Olo en Can't Pretend. De derde week gaat hij mogen van 27 naar...